uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Zeker 31 mensen zijn om het leven gekomen bij een explosie in een restaurant in de Chinese stad Yinchuan. Die stad is in het noordwesten van het land. Zeven mensen raakten gewond, één persoon is in levensgevaar. De explosie vond plaats in een drukke straat. Volgens lokale autoriteiten werd het veroorzaakt door lekkend gas vanuit de keuken van een barbecue-restaurant. Een zwangere Amerikaanse vrouw is overleden nadat haar tweejarige zoon haar in de rug had geschoten met een pistool. Ook de baby in haar buik overleefde het niet. Het zoontje van de vrouw vond een pistool in de ouderlijke slaapkamer in hun huis in Ohio. Dat pistool was geladen. In het ziekenhuis werd geprobeerd om haar baby te redden door middel van een keizersnede, maar dat mocht niet meer baten. De moeder overleed enkele uren later ook aan haar verwondingen. De regels om mee te dingen naar de Oscar voor beste film zijn aangescherpt. Films moeten vanaf 2025 veel langer in bioscopen te zien zijn geweest dan eerst het geval was. Met de aanpassing wil de organisatie dat in de categorie beste film ook echt films terechtkomen die vooral gemaakt zijn voor het grote doek. Betekent dat het voor streamingdiensten moeilijker wordt om mee te dingen. Voor de andere 22 categorieën blijven de regels wel hetzelfde is akkoord over een elfde sanctiepakket waarmee Rusland geraakt moet worden. Landen die Rusland helpen met het omzeilen van Europese exportverboden voor Russische producten kunnen daardoor ook geraakt worden. Onder meer uit Turkije en Kazachstan worden Europese producten tegen de afspraken in doorgevoerd naar Rusland. Lange tijd lagen Griekenland en Hongarije dwars bij het invoeren van het sanctiepakket, maar ook zij hebben nu ingestemd.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 To get next to us, them now vex with us. From the day my bond tight, night my flame. Girl, I call my name and it is my fame a good, girl, turn me on till I early morning. Let's get it on, let's get it on till I early morning.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 I want to see you get live when the rhythm is a ride and my lyrics are provide electricity. Girl, nobody can tell you nothing 'cause you don't know your destiny sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them now war with us.